Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Voorlopig wordt in de Haagse enkele demonstratie meer toegestaan. Het OM steunt dit besluit. Dat heeft burgemeester Van Aartsen gezegd... aan het begin van het spoeddebat in de Haagse gemeenteraad... over de uit de hand gelopen demonstraties in de wijk. Van Aartsen wil de goedwillende schilderwijkers beschermen... tegen wat hij noemt pyromanen die onze stad in gevaar brengen. De Iraakse Sjiïtische politicus Maliki treedt terug als premier. Dat is bekendgemaakt op de Iraakse staatstelevisie. Iedereen had Maliki al laten vallen, ook leden van zijn eigen partij. Maliki is acht jaar premier van Irak geweest. In die periode heeft hij de verschillende bevolkingsgroepen volgens velen tegen elkaar uitgespeeld. Mede daardoor zou het Iraakse leger niet in staat zijn geweest de opmars van de IS-strijders tot staan te brengen. De VS stopt met de hulpverlening aan de Jezidis op de berg Sinjar in Noord-Irak. Amerikaanse deskundigen waren gisteren op de berg om de situatie te beoordelen. Die bleek een stuk beter te zijn dan vorige week. De IS-strijders aan de voet van de Sinjar zijn verjaagd en de meeste Jezidis zijn in veiligheid gebracht. Het Russische konvooi met hulpgoederen staat op zo'n 20 kilometer voor de grens met Oekraïne. Volgens correspondent David-Jan Godfroy begint inmiddels duidelijk te worden dat het konvooi richting het gebied gaat dat in handen is van de separatisten. Dat betekent dat de Oekraïners de lading niet kunnen controleren. In de kazerne van Defensie in Hilversum zijn afgelopen week nog eens 20 slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. Van de 20 slachtoffers hebben er 15 de Nederlandse nationaliteit. In totaal zijn nu 127 van de 298 slachtoffers geïdentificeerd. Twee Nederlandse atleters hebben zich geplaatst voor de finale van de 200 meter op het EK Atletiek in Zurich. Daphne Schippers was de snelste in haar halve finale en Jamil Samuel was met de achtste tijd net snel genoeg voor de finale. Het weer, vanavond minder buien, morgen overdag afwisselend bewolking en zon met middags opnieuw wat regen of onweersbuien bij zo'n 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Short.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 de Righteous Brothers. En die hebben nog veel meer mooie nummers geschreven. Wat dacht u van deze? You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it. But baby do. It makes me just feel Song voor Mama. Karin Kok, speciaal voor jou. Boys to Men.

Even when I was bad, you showed me right from my wrongs. Yes, you did. And you took up for me when everyone was down on me. You always did understand. You gave me strength to go on. There were so many times looking back when I was so afraid and then you come to me and say to me, I could fix anything. And no one else can do what you've done for me. You'll always 些。 Hij heeft altijd van die mooie verzoekjes. Nummers die ik eh, eigenlijk niet, eh, niet goed ken. En eh, ja, Boys to Men ken ik natuurlijk wel. Maar, maar dit nummer speciaal dan weer niet. Zang voor mama. Karin, hartelijk dank. En ook namens de luisteraars. Want die genieten natuurlijk met mij. Van al die mooie muziek die wordt aangevraagd. bijna de hele wereld kent Toets Stielemans. Wie kent hem niet? hij speelt niet meer. Hij is ja, gezien zijn leeftijd daar niet meer toe in staat. Eh, misschien nog wel thuis een beetje, maar echt wel optredens, dat wordt allemaal te vermoeiend. Maar helemaal geen noodluisteraars, want we hebben hier in Nederland ook een uitstekende uh, mondharmonica player, om het zo maar eens te zeggen, eh, in, in Nederland rondlopen. En dat weet u helemaal niet, maar ik wel. En hij was een aantal weken hier, geleden hier te gast op een zondag tijdens CFM Jazz. En toen hebben we een scala aan repertoire doorgenomen... Eh, waar hij ook eh, allemaal van houdt, had hij meegenomen. En eh, natuurlijk ook nummers van hemzelf gedraaid. En dan heb ik het over Martijn Lutmer. En Martijn is momenteel in de studio bezig om een mooie nieuwe cd te maken... met allemaal Frank Sinatra stukken. Maar ik ga u laten genieten, luisteraars, van een opname van Martijn Lutner... die al op de harde schijf staat, zeg maar, op cd te krijgen is. En dan heb ik het over estate. hij zegt zelf op Facebook... Dat nummer moet je draaien, want dat past helemaal in jouw programma. Nou, daar komt hij, Martijn Lutner. En als het aan mij ligt, gaan we daar veel meer van horen, wereldwijd. State. Dat was de titel van het eh, nummer wat eh, Martijn Lubmer voor ons speelde. De gedoodverfde uh, opvolger van Toet Stielemans, als het aan mij ligt. Prachtig spel. en ja, ik hou van het instrument, dat komt er dan bij. En dit stond op het album, als ik het goed heb, La Li La Libellua, of nou ja, in ieder geval... Ja, zonder, zonder leesbrilletje kan ik dat allemaal niet zo goed lezen. Maar Martijn is ook bezig aan een nieuw album... En dat nieuwe album dat komt in oktober uit. En daar staan allemaal Frank Sinatra stukken op. Groener stukken zou ik het willen noemen. En eh, ja, dat kan alleen maar mooi worden. Dus eh, ik ga u op de hoogte houden. Tegen die tijd dat eh, de cd uitkomt... dan komt Martijn misschien zelf nog wel eens een keer in de studio daarover praten. Wie weet. Dit was in ieder geval een, een werkje van hem, van zijn vorige cd. En het heette S-State. We gaan verder met een prachtig nummer van Paul Garrick. Moon River. Moon River, wider than a mile, crossing you in style someday wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're same rainbows in waiting round the bend my heart go berry friend Oh, dream maker, you heartbreaker, where zijn versie van Moon River. Uh, van Magius van Buringen krijg ik eh, af en toe ook eh, leuke suggesties. En die ga ik ook opvolgen. Want ik ben erg nieuwsgierig naar het volgende nummer wat hij heeft voorgesteld. Dat is een nummer van India, van, het, of van Indila, zo moet ik het zeggen. Van het album Meeting World. En het heet Love Story. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il, il voit partout. Il attend debout, debout, une rose à la Non, rien ne le Dans sa story, dans story, dans sa de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches. Je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma tout un empire. Il y a toi, il y a moi. Personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. si tu m'ignores, je me battrai encore. Et nummer in de Franse taal. Ehm, mij toegezonden door Marius van Buringen uit het verre Denia. Ja, luisteraars, met mijn voeten in de branding... en een stel meeuwen boven mijn hoofd... kondig ik het volgende nummer met trots aan. Speciaal nog even voor Karin Kok... Ze heeft een beetje problemen met haar hart. Want er een eh, enorme ontploffing heeft daar plaatsgevonden. De total eclipse of the heart.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 Now I'm only falling Bonnie Tyler met de eh, Total Eclipse of the Heart. Nou, en dat kunt u zomaar verwachten dat we dat morgenavond ook in, eh, in Beverwijk spelen... als wij met de Jansen op de Breestraat optreden. Want we hebben eh, zangeres Arienne Groenwoud mee en die kan het prachtig vertolken. Zo'n Sven, die ga ik even laten horen met een Nederlandstalig nummer. Oorspronkelijk van Marco Borsato. Maar Sven maakt daar ook een hele mooie versie van. Waterkant. Sven Duif. met me mee naar de waterkant. We gooien alle oude kleren van ons af. We springen in één keer samen, hand in hand. Laten de stroom bepalen wat er op ons wacht. Zwem met me mee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 dat bezit wat ons verzwaarde, zou toch verdwijnen met de tijd. Het wat overblijft zijn wij. Verbrand onze schepen eenmaal aangeland. En met niets in onze handen zijn we vrij. Nou, alles wat me hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. alles wat ik nodig heb. En alles wat belangrijk is voor mij. Alles wat ik nodig heb. Ben eigen zoon Sven met eh, De Waterkant. Dit is John Farnham met Angels. it done. Ja, ik mag het verzoekje van Karin Kok niet vergeten... van het eerste uur van Westlife. Anders kijk een hoop gedonder, dat hoort u. Dus ik heb als de bliksem maar even gezocht naar het nummer. En gelukkig staat het allemaal geschreven in de sterren... Written in the Stars, Westlife voor Karin Kok. Komt hier, kom er niet onderuit, daar gaat hij. <laughs> Nee hoor, alle gekheid op een stokje. Mooi nummer, Karin. Bedankt weer. sometimes we do. Into through Westlife. Ja, ik ben er helemaal fan van geworden. Dit is ook zo mooi. Het zijn de Celtic Women met the Scarborough Fair. Helemaal in de stemming om eventjes naar Ierland te gaan. Gaat u met me mee? Celtic Women met eh, een prachtig nummer natuurlijk bekend van Simon Garfunkel, The Scarborough Fair. Ja, nou, ze hebben nog veel mooie eh, nummers opgenomen zoals Fields of Gold en In the Arms of een eh, of an Angel van de, van de Celtic Angels. maar goed, ik heb nou net een nummer van ze gedraaid, dus ik, we, moeten, we moeten een beetje variatie erin houden. En dit is een nummer van de Eagles, maar nu niet vertolkt door de Eagles, maar Paul Garrick. En dan heb ik het over Love Will Keep Us Alive. wanted volgende nummer kan ik nog maar een klein stukje draaien, luisteraars. Want het is eh, bijna weer 12 uur. We gaan weer naar de vrijdag. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend vast. Ik ben daar over eh, drie weken weer op 11 september terug van eh, vakantie. En dan weer een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed. u kunt overigens de, de, andere weken, als ik er niet ben... ook luisteren naar Tussen App en Vloed. Maar dan neemt de computer het van me over. Ik dank u nogmaals voor het luisteren... voor de mooie verzoekjes die u heeft ingediend... En eh, wat mij betreft tot over drie weken dags her towns are second nature to me now like breathing out and breathing in I was serely independent. be that way again. And yet, I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face. victory now. I breathing out and breathing in. I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again. And yet I've grown accustomed to the trace of something